Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van de boerenbedrijven in Nederland is 15% wel eens benaderd door criminelen, meldt Trouw. Die willen lege stallen en loodsen gebruiken voor wietteelt of drugslabs. Het is voor het eerst dat er landelijke cijfers over zijn. In Brabant en Limburg zou 20 tot 60% van de boeren benaderd zijn. Harde cijfers zijn er niet. De criminelen bieden de boeren veel geld, soms tienduizenden euro's per kwartaal. Boerenorganisatie ZLTO zegt in Trouw dat boeren vaak kwetsbaar zijn door financiële problemen... en dat criminelen op het platteland makkelijk drugsafval kunnen wegwerken. De ouders van de vermoorde Ximena Pietersen willen ruim zes jaar na de moord op hun dochter alsnog een schadevergoeding van de moordenaar. In februari 2012 bracht Stanley A. haar met messteken om het leven. Hij liet het lichaam van Ximena van 15 jaar naakt op straat voor zijn huis in Den Haag achter. A. kreeg zeven jaar cel en tbs. De ouders eisen nu 45.000 euro voor onder meer psychisch leed en misgelopen inkomsten. In Amerika is er steeds meer protest tegen het immigratiebeleid van president Trump. Kinderen worden van hun ouders gescheiden als ze illegaal de grens overkomen. Partijgenoten van de president zeggen nu ook dat de scheiding van ouders en kinderen te ver gaat. In de Senaat willen alle republikeinen een wetsvoorstel steunen... dat het mogelijk maakt illegale immigranten samen met hun kinderen op te sluiten. Een stel uit Amerika is met een Facebook-actie al meer dan 5 miljoen dollar opgehaald... voor gedupeerden van het nieuwe Amerikaanse immigratiebeleid. In Indonesië worden na de veerramp van maandag nog veel meer mensen vermist dan gedacht. De boot zonk op het Toba-meer in het noorden van Sumatra. Er werd uitgegaan van 128 vermisten. Het aantal is nu bijgesteld naar 180. Waarschijnlijk waren er veel meer passagiers aan boord dan is toegestaan.